Stubenitski met het NOS-journaal. De afdeling van motorclub No Surrender in Herengewaard bij Alkmaar sluit zich aan bij de Bandidos. Die begonnen twee weken geleden hun eerste Nederlandse afdeling in Sittard. Dat leidde meteen tot spanningen met de grote rivaal Hells Angels. Tientallen leden gingen naar Sittard waarschijnlijk om de Bandidos een waarschuwing te geven. Ook in de regio Alkmaar kan de rivaliteit leiden tot problemen. De Hells Angels zien Noord-Holland traditioneel als hun territorium. President Obama heeft in het Vaticaan paus Franciscus ontmoet. Het was de eerste keer dat de twee elkaar spraken. Waarover het ging is nog niet bekend. Obama kwam gisteravond aan in Rome. Het is de vierde en laatste dag van zijn reis door Europa. Morgen reist hij door naar Saoedi-Arabië. De naam van oud-topambtenaar Joris Demmink is op geen enkele wijze naar voren gekomen in het zogeheten Rolodex-onderzoek naar misbruik van jongens. Dat schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het dossier onlangs opnieuw bekeken. Opstelte houdt daarmee vast aan zijn eerdere uitspraken over de zaak. In getuigenverklaringen bij de rechter in Utrecht is gezegd dat Demming wel werd genoemd. Een Thaise satelliet heeft meer dan 300 voorwerpen gefotografeerd die op de Indische Oceaan drijven. Mogelijk zijn het wrakstukken van de vermiste Boeing van Malaysia Airlines. Vanwege het slechte weer is de zoekactie naar de voorwerpen stilgelegd. De Nederlandse publieke omroep is blij met het advies van de Raad van Cultuur over een nieuwe werkwijze. In het advies staat dat niet alleen de omroepen, maar ook andere organisaties en bedrijven programma's moeten kunnen maken op de publieke zenders. De helft van het huidige budget wordt dan toegekend aan de programmamakers met de beste ideeën. Volgens de NPO sluit het advies goed aan bij de veranderingen die nu al gaande zijn. Het weer, geregeld zon, maar in Zeeland en Drenthe nog een enkele bui.